Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Ronald Plasterk is de nieuwe verkenner die moet kijken welke partijen met elkaar willen praten voor een nieuw kabinet. Vanmorgen droeg PVV-leider Geert Wilders hem officieel voor. Gisteren belde hij Plasterk en die moet nu als nieuwe verkenner aan de bak, zei hij net op een persconferentie. Vanaf eh, morgenochtend start ik met de gesprekken met de leiders van alle politieke partijen. Althans, de leiders van alle politieke partijen zijn voor die gesprekken uitgenodigd. Ehm, en dat gaat gebeuren in de volgorde van de grootte van de partijen... zoals die eh, bij de eh, verkiezingen eh, tot stand is Gekomen. Dat betekent dus dat hij met de PVV begint. Volgende week moet hij dan verslag uitbrengen aan de Kamervoorzitter over de gesprekken. Heel goed nieuws uit India. Alle 41 bouwvakkers zijn na dik twee weken gered uit een tunnel. De mannen waren aan het werk en kwamen vast te zitten toen opeens een aardverschuiving was. Het was een lastige reddingsactie. Er werd dagen geboord door rotsen en puin. En de laatste meters moesten met de hand worden gegraven. Er, wordt een stuk, er worden een stuk minder zwemdiploma's uitgedeeld. Het aantal kinderen dat niet zo'n papiertje heeft... is de afgelopen jaren verdubbeld, zegt deze onderzoeker. We zien dat kinderen eigenlijk met een migratieachtergrond... vaker geen zwemdiploma hebben. En kinderen eigenlijk die opgroeien eh, met ouders met een laag inkomen ook uh, vaker geen zwemdiploma hebben. Eerst kregen veel kinderen op school zwemles, maar dat komt bijna niet meer voor. Ouders moeten nu helemaal zelf voor de lessen opdraaien. Dat kan wel honderden euro's kosten. Best Kept Secret heeft de eerste namen gedropt. Volgende zomer komen onder meer Justice, Disclosure en de jeugd van tegenwoordig naar Hilvarenbeek. En ook de Viagra Boys, Parcels en PJ Harvey treden op. Eind deze week gaan de kaartjes in de verkoop. En dan nog het weer vanuit het westen komen er langzaam buien over. Vanavond bewolkt en kans op winterse buien.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 Verder ook een lange file op de A2 Amsterdam-Den Bosch... tussen Apkoude en Utrecht Centrum. Daar sta je 35 minuten in de file. Drie kwartier verlies op de A4 Amsterdam-Den Haag... tussen Nieuw-Vennep en Dorp. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Slotervaart en Knapend Koenplein... richting Zaanstad ook 25 minuten vertraging. Op de A27 Almere-Gorkum, daar sta je ruim een half uur in de file tussen Hilversum en Hagestein. En op de N207 Hillegom Alfa aan de Rijn tussen Abbenes en de afrit Nieuwveen is de verdraging nu 20 minuten.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 voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. Hij reed veel te hard door de stad en botste op een motorrijder. Verkenner Ronald Plasterk begint morgenochtend aan zijn opdracht. Alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer zijn uitgenodigd om deze week met hem te praten... over de mogelijkheden die ze zien om een nieuw kabinet te gaan vormen. In de provincie Utrecht mogen kinderen tot 12 jaar volgend jaar gratis met de bus en tram reizen. Dat hebben de streekvervoerders afgesproken. Wel moet er altijd een volwassene mee. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en trekken er winterse buien over het land. Daarbij kan het lokaal gaan omweren. ZFM. do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling? Hair toss, check my nails. Baby, walk, your will every day to me An honor of me share to you Me not unfair to you Woman I want to really make you know That I will always draw near to you but me know me not unfair to you Me stand up like a man and I'll be okay. there because I care for you Long time you're telling me not a girl I compare to you Woman if you leave me now I'm gonna shed a lot of tears for you You want to breathe and still you're not exhaling Say you want to leave cause this relationship failing Ain't nobody said that it would be smooth sailing Girl I want to know why you're bailing Ship yo So what's that supposed to be about day.